De regering waarschuwt dat er vloedgolven van 3 meter hoog kunnen ontstaan als gevolg van de zware aardbeving bij Chili. Op Rusland en Japan na is de tsunami-waarschuwing voor alle andere landen ingetrokken. Vooral in Hawaii werd rekening gehouden met hoge vloedgolven, maar die vielen mee. De golven kwamen 1 tot 2 meter hoger dan normaal. Er zijn geen berichten over schade op Hawaii. Uit voorzorg werden duizenden mensen geëvacueerd. Een tsunami heeft wel het leven gekost aan vijf mensen op een eilandengroep ten westen van Chili. Elf mensen worden nog vermist. De A73 van Nijmegen naar Venray is afgesloten vanwege een ongeluk. Bij Heumen botsten vijf voertuigen op elkaar. De politie noemt het een wonder dat er niemand gewond is geraakt. Naar verwachting wordt de A73 binnen een uur weer vrijgegeven. Ronald Seurensen stopt na de gemeenteraadsverkiezingen als fractieleider van Leefbaar Rotterdam. Hij wil het vanwege zijn leeftijd rustiger aan gaan doen. De 62-jarige Seurensen vindt verder dat er te veel routine in zijn werk is geslopen. Sorussen was in 2002 een van de oprichters van Leefbaar Rotterdam en trok Pim Fortuyn aan als lijsttrekker. Na de dood van Fortuyn nam hij het fractievoorzitterschap van hem over. Sørensen wil wel raadslid blijven. Nederland heeft bij de Olympische Winterspelen acht medailles gehaald. Vier keer goud, één keer zilver en drie keer brons. De laatste bronzen medaille werd gisteravond gewonnen door de mannen op de achtervolgingsploeg. De schaatsers Sven Kramer, Mark Tuitert en Jan Blokhuizen versloegen de Noorse ploeg in een Olympische recordtijd. De vrouwen zijn gisteravond op de ploegachtervolging als zesde geëindigd. Bij de sluitingsceremonie komende nacht in Vancouver wordt de Nederlandse vlag gedragen door schaatser Sven Kramer.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 You know love is all are bursting at the seams. No!